Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Brussel zijn enkele tienduizenden mensen op de been... om te demonstreren tegen de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Volgens de vakbonden zijn er 70.000 demonstranten. De politie telt er 45.000. De bonden pleiten voor meer banen en behoud van koopkracht. Het is de vierde nationale demonstratie in twee jaar... tegen de regering Michel. Pakistan ontkent dat India vanmorgen trainingskampen van rebellen heeft aangevallen in Pakistan. Dat gebeurde in de regio Kashmir, waar beide landen aanspraak op maken. Volgens het Indiase leger is er ingegrepen omdat de rebellen plannen hadden om aanslagen te plegen op militaire doelen en grote steden in India. Volgens het leger zijn er veel rebellen gedood, maar hoeveel is niet bekend. Mogelijk ontkent Pakistan de aanvallen om te voorkomen dat de spanningen tussen de landen nog verder oplopen. De Europese Commissie daagt Duitsland voor het Europese Hof van Justitie vanwege de plannen voor tolheffing op Duitse wegen. Brussel vindt dat er sprake is van discriminatie omdat Duitse automobilisten de tolheffing terugkrijgen in de vorm van een lagere wegenbelasting. De Europese Commissie heeft geprobeerd het tolplan van tafel te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wel heeft de Duitse regering de invoering uitgesteld tot de zaak juridisch is uitgevochten. Een medewerker van het ministerie van Veiligheid en Justitie... die was ontslagen vanwege zijn lidmaatschap van motorclub Satudara... heeft zijn ontslag met succes aangevochten. De hoogste rechter voor ambtenaren, de Centrale Raad van Beroep... zegt dat het ontslag niet goed was voorbereid. Het ministerie heeft volgens de raad onvoldoende duidelijk gemaakt... dat de man vanwege zijn lidmaatschap van Satudara zijn werk niet goed kon doen. De raad wil dat de zaak opnieuw wordt bekeken. Het weer, de regen trekt vanmiddag vanuit het noordwesten naar het zuidoosten. Het is 18 tot 22 graden en vooral aan zee kan het hard waaien. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen bewolking en af en toe een bui. Ook soms zon en het wordt dan zo'n 17 graden. Dit was het NOS Short. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord en West richting Den Haag... staat tussen afrit Volendam en de Koentunnel 6 kilometer file... met bijna een half uur vertraging. Dat komt door technische problemen in de tunnel. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en Knoopert Lunetten... 3 kilometer file door een spoedreparatie. Er zijn twee rijstroken dicht. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Hagestein en Knoopert Zweert.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 En de continuïteit van eh, Muziek Boulevard Live is gegarandeerd. Want Hans is ook al binnen. Nou, dat wordt eh, extra gezellig natuurlijk. We hebben nog een uur lang heerlijke muziek. We beginnen zo meteen met Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. En daarna Mr. Mister. Heel veel lekkere muziek daarna. Speciaal voor mijn vriendin Jannie heb ik een nummer van de Four Tops geprogrammeerd. En daar is Hans ook wel zo blij mee. Nou, helemaal top. Het, eh, het gaat geweldig voor de tweede uur. Veel plezier. Dat was Mr. Mister met eh, Broken Wings uit 1986. En we begonnen met uh, Xanadu van Olivia Newton-John... en de Electric Light Orchestra uit 1980. De volgende komt uit 1968 en is speciaal voor mijn vriendin Jannie uit Hoofddorp. En dat zijn de Four Tops voor haar met Walk Away Renee. was dit The Four Tops en Walk Away René. <laughs> Hans helemaal blij. Oké, eh, we gaan naar de top 100 hit uit 1975. En die komt van Van McCoy met de Soul City Symphonic. Hier is The Hustle. Van McCoy en de Soul City Symphonic en eh, The Hustle. Top 100 is uit 1975. Dan gaan we nu toe naar een LP uit 1976. A Day at the Races. En dan hebben we het natuurlijk over Queen. En daar staat een nummer op, dat is werkelijk geweldig. Eh, het heeft hier en daar een, eh, een Japanse koortje. Ze zingen zelf Japans. Maar voor de rest is het ook een fantastisch mooi nummer. Het heet Theo of Let Us Cling Together. Hier Queen is het nummer afgelopen, maar wat je nu hoort... is het, eh, de aanloop naar het volgende nummer. En dat is Your Mother Down. En dat zullen we maar niet gaan doen. Want <laughs> dat is iets van een andere kwaliteit dan eh, wat we eh, nu hebben gehoord.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 En we zijn toe aan een eh, nieuwe, nieuw album. Want Help hebben we vorige week afgemaakt. Dus zijn we toe aan Rubber Soul. En we draaien daar natuurlijk de eerste twee nummers van John Paul composities. Drive My Car en Norwegian Wood. The Beatles. Norwegian Wood, gezongen door John... en Drive My Car, gezongen door Paul McCartney. Dan gaan we nu toe naar een, eh, nummer van eh, Rob Hoeken en zijn Rhythm and Blues Group. En het is gewoon een B-kantje. Een B-kantje van de single Marjo. En dat heet Rigmore. Moore. you was de Rob Hooker Rhythm and Blues Group met eh, Rick Moore. Het bekantje van Marjo uit 1966. Hoewel eh, de regen de ramen teistert en de bomen bijna hun, eh, uit hun wortel schieten van de windkracht 7... gaan wij de woestijn in. Jawel, met de groep America en A Horse With No Name. was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand. America en eh, A Horse With No Name. En ze zijn er nog steeds na 44 jaar niet uit hoe, die, hoe dat paard dan moet gaan heten. <laughs> Ik zou het ook niet weten. mooie naam voor een paard, wat jij hebt. Calimero. Mr. Ed, ja, lijkt me ook goed. Ehm, we zijn toen <laughs> alweer Nederpop. En dat is de vierde al dit deze uitzending. We begonnen eh, het eerste uur met Earth and Fire. En in datzelfde uur de groep Amsterdam. We hebben net eh, de Rob Hooker Rhythm and Blues groep gehad.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 En sommige van die platen, daar denk je inderdaad van helemaal terecht. Of het bij dit geval ook zo is, eh, nou, beoordeel zelf maar. Hier zijn uit 1961 de Shells met Baby, Oh Baby. hebben we van de Shells ook nooit meer wat van gehoord. Eh, de Shells met uh, Baby Oh Baby. En dat was uit 1961. We gaan naar de top 100 hit van het jaar 1987. Hier is Madonna. Zeker geen one-hit wonder. Met Who's That Girl? Madonna en Who's That Girl. Een top 100 hit uit dat jaar. En dan zijn we toe alweer aan de laatste van dit programma. En die komt van Bruce Springsteen. Dat is een nummer uit 1985 en dat heet I'm On Fire. En dat is dus de laatste vocale van deze matchbox.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 Matchbox is klaar, afgelopen, over, uit. En we gaan eh, twee uur lang luisteren naar Hans. Met, eh, met zijn kornuiten. Ja, hij heeft er niet één, hij heeft er wel twee. Wow, geweldig. Eh, volgende week is Matchbox er uiteraard weer. En dan hebben we weer twee uur lang heerlijke muziek voor je. Veel plezier de komende twee uur met Hans en Cornuiten. <laughs> en een fijn weekend. Houd het die de paraplu droog kan houden, maar ik denk het niet willen.